Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. De vakbonden reageren gematigd positief op het deelakkoord van VVD en PvdA voor volgend jaar. Ook constateren ze met tevredenheid dat de politiek weer oog en oor heeft voor de mening van de sociale partners. VVD en PvdA hebben afgesproken dat de forense en de langstudeerboete worden geschrapt. omdat dat te betalen wordt onder meer de assurantiebelasting verhoogd. Ook het vitaliteitssparen, de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg en het lichtgeld in het ziekenhuis worden geschrapt. De AOW-leeftijd gaat in 2018 al naar 66 jaar. FNV-voorzitter Heert zegt dat het deelakkoord een stuk socialer is dan de plannen van het vijfpartijenakkoord. Maar hij vindt de wijzigingen nog niet genoeg. Het CNV is in een eerste reactie positief over het terugdraaien van de forense tax en het voorlopige deels terugdraaien van verzichteringen van de ziektewet. Ook de oudere organisatie AMBO is gematigd positief, maar de nieuwe afspraken mogen niet leiden tot een inkomensachteruitgang. Bovendien moet er wel werk zijn voor 65-plussers. Minister Leers weigert de strengere eisen voor gezinsmigratie op te schorten zolang de formatie bezig is. Hij legt daarmee een wens van de Tweede Kamer naast zich neer. Voor migranten die hun gezin of partner willen laten overkomen gelden sinds vandaag strengere eisen. Zo moeten ze minstens 24 jaar oud en langer dan een jaar in Nederland zijn. Een Kamermeerderheid wilde vorige week dat de strengere eisen voorlopig niet worden opgelegd, omdat wordt verwacht dat een nieuw kabinet de maatregelen terugdraait. Maar volgens Leers is intrekking van de maatregel juridisch-technisch niet meer mogelijk. Bij een woningbrand in Hengelo is een peuter van bijna twee om het leven gekomen. De moeder is met ernstige brandwonden overgebracht naar een ziekenhuis. Een kind van vijf ligt ter observatie in het ziekenhuis in Hengelo. De brand ontstond vanmiddag in de woonkamer van het huis van het gezin en was snel onder controle.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 is weer tijd voor Golden CFM. Goedenavond Joop. goedenavond Cathy. Ja, we, zijn er weer. Jazeker. Leuk, want we waren eh, twee weken geleden gestopt bij... Eh, nou echt, eh, een, beetje op de helft van de, de playlist van uh, Cathy Somé. Samé Lotte. Ofwel Rodes. Ja. Oftewel Rodes. <laughs> ja. uh, onze geweldige Zandvoortse zangeres die een heleboel videoclips heeft gemaakt. En dat, die zijn eh, vorige week eh, op het internet gekomen, Kati. Ja, die zijn gelanceerd. Eh, geweldig. Ja. Waar, ze zijn echt heel mooi. kan je ook zeggen waar ze te vinden zijn? Ik neem aan op YouTube. Ja, youtube.com en dan slash. Slash. Ofwel schuine streep. Forward <laughs> slash. <laughs> en dan Voice of Rhodes. Ja. En Rhodes schrijf je met R-H-O-D-E-S. Eh, maar eh, ja, als ik jou, eh, jouw naam, jouw artiestennaam schrijf, dan moet er nog een, een kleine accent eh, blop, op de accent e. circonflex op de E. Ja, ja. dus het is wel ingewikkeld daardoor. Maar... Ja, maar dat, dat luisteren dat weten. Hartelijk welkom weer hier, uiteraard. Dankjewel. We gaan eh, de tweede helft doen. We zijn begonnen met... Ehm, ja, zei jij. Ik, ik, ken die man niet. Dat was Todd Rundgren. Ja. En die heeft een medley gemaakt van nummers van Marvin Gaye. Ja. En, jij had een nummer van Marvin Gaye eh, gevraagd. Klopt. Eh, die had ik niet. Eh, ik heb uh, weinig muziek wat dat betreft. En toen ging ik dus zoeken op internet, toen kwam ik dit tegen. Had jij geen muziek van Marvin Gaye? Nee. Ik ben, oh nee, ik heb bijna verkeerd antwoord gegeven. <laughs> Nee, maar... maar ik heb wel wat gezien volgens mij. Eh, ja, ja, ja, maar dat dit eh, nummer stond er niet bij. Weet ah, oké. En dan ben ik gaan zoeken en toen kwam ik dit tegen en ik vond het zo apart. Ja, dit was heel mooi. Dus ik heb het meegenomen. Ja. is, die man, eh, dat is een Amerikaanse gitarist die... ja, het is net inderdaad Marvin Gaye met die stem ook ja, en die muziek Ja, prachtig. Ik vond het een hele goede keuze. Dankjewel, dankjewel. Ja, ja, ja. Um, we gaan niet te veel kleuren vanavond, anders moet je een derde keer terugkomen. Heel <laughs> vervelend nou. <laughs> nee, nee, volgende week. Eh, want luisteraars, eh, omdat wij eh, vorige week niet waren. En het heeft gewoon te maken gehad met het vreselijke weer wat toen over Zandvoort uh, hing. En we hebben besloten om dat een week uit te stellen. Dat betekent dat we volgende week weer een uitzending hebben. En dan zit, als het goed is Rob, onze mede-collega van de CFM Ehm, ehm, Willem van Densen hier. Ehm, je bent ook van harte welkom natuurlijk, nou, altijd. dat is helemaal geen probleem. <laughs> gezellig. Alleen of jij jezelf in zijn muziek kunt, eh, dat weet ik niet. Eh, de, dat ligt eraan, want hij moet zijn muziek nog in, eh, indienen. En als hij ja, of het vergeet of zegt, ja ik heb helemaal geen tijd voor, zou ook nog kunnen. Nou, dan maak ik zelf lekker gewoon. Nou, is wel hoor ja? is wel, ja zeker. Ja, ik heb het al een paar keer gevraagd natuurlijk. <laughs> maar goed, dat, eh, dat is eh, voor volgende week. Eh, we gaan weer drie nummers doen. En daarna gaan we even bollen. We gaan het eerst hebben over Hot Chocolate met het nummer Emma. Vervolgens, uh, pff, het hier niet... De floaters, flo oh, float, Flodal. oh, ja. Heerlijke ja, echt lekker. Ja, ja, ja, En dan als laatste van de drie, Dennis Edwards met Don't Look Any Further. Je slaat er één over, Joop. Meen je Ja, Billy Paul. Oh ja, ja, ja, oh, oh ja. die oh, staat, dat, staat dat is de eerste. Oh jee. Oh, nou, nou, nou oké, Billy Paul. Ja, nou, wie kent Billy Paul nog niet? Me en Mrs. Jones. Ja, laten we eerlijk zijn. en dan, eh, oké, eh, daarna eh, Emma van Hot Chocolate en vervolgens de Flodon van de Floaters. Jones. We got a thing going We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go. Cause she's got her own obligations.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 She could be anything. Emily, Emma, Emily. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily, Emma, Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. searching for that play that never, ever came away. You know, sometimes she'd come home so depressed. I'd hear her crying in the back room, feel so distressed. And I'd remember back when she was five to the words that used to make Emily come alive. It was Emily write your name high on that silver screen. Emily, Emma, Emily, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. December night when I opened up the bed to find her lying still and cold upon the bed. A love letter lying on the bedroom floor. It read, "Darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard to leave." on. I just can't keep on trying on. that description, baby you, especially woman that loves everything and everybody. Because I love everybody and everything. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. zeg het niet warm te krijgen van de muziek vanavond. Oh jawel, ik heb Ja, zie je, het is in één keer warm hè, in de studio. En ik heb wel heel erg warm van de volgende liedjes. Echt, maar dit is ook heel erg lekker natuurlijk Rob. <laughs> ja, echt. ja, absoluut. De floaters. Ja. Eh, oh, moeten we de duim op het vooraf? <laughs> okay. Ja, heerlijke muziek eh, bij eh, Golden CFM. We zijn nog steeds bezig met de playlist van Cathy Samé Lotte. En het, eh, eh, Fantastisch uitgesproken. Dank je vriendelijk. <laughs> Maar dat is heel simpel. We hebben ooit eens Frans gehad op de, op de <laughs> middelbare school. Sterker nog, vanaf de eh, vierde klas lagere school heb ik Frans les gehad. Oh, ik vond het vreselijk. En ik oh vind het nog steeds vreselijk. Okay. Eh, eh, nog steeds. maar ja, ik heb <laughs> natuurlijk jaren in de keuken gewerkt. Een heleboel luisteraars weten dat. En dus het keukenfrans, het is mij wel echt genoegzaam bekend. Oké, nou daar gaan we het zo even over hebben. <laughs> ik ben heel benieuwd okay. naar. Dat doen we dan als, als, als de muziek draait. Ja, precies. We gaan verder met... Ja, Don't Look Any Further. Dat is eigenlijk stiekem helemaal geen 70s muziek, hè? <laughs> ik weet het. Hij is per ongeluk op de lijst terechtgekomen. Ik ja, daar niet zo... echt per ongeluk. het <laughs> Maar, ik vind het zo waanzinnig mooi. Eh, mooi nou, we, we, hebben dus eh, bij eh, jouw playlist nog een paar nummers waarvan we zeggen, nou, <laughs> kunnen eigenlijk niet, maar we gaan het toch lekker doen. Ja, heel stiekem. Goed. Heel goed, ben ik heel blij mee. Daarna gaan we naar, want ik kan het even... Imagine van John Lennon. Oh, John Lennon, ja. dat is gewoon een klassieker. die, die moet er gewoon bij. maar daarna Al Green, dat is ook Green geweldig. Ook. Dat is ook een klassieker. Helemaal goed. Ja. Rob, laat ze maar horen, jongen. lekker hè, die contrasten. Ja. In de muziek, heerlijk. <laughs> Je hebt één microfoon staan, hoor. Ja, dat weet ik, dat weet ik. <laughs> Was je je eigen microfoon? <laughs> Die, eh, nee, nee, die heb ik wel open, anders hoor je me niet. Oké. Nou, ik hoor je überhaupt niet, want ik heb een microfoon op. Hey, ehm, eh, eh, lekker, Cathy. lekker muziek. Heerlijk. Ja, ik ben Rob zei, mee. Rob zei het net al, en dat heeft hij op voorspraak van onze programmaleider Albert-Jan Vos gedaan. Veel soul veel soul, ja, precies. Dat is ook mijn favoriete stijl uit de jaren 70. Ja, ja, ja. ja de paar, nou, dat, dat mag je niet horen. <laughs> dat mag eh, nee. Albert Jan niet horen. een paar van, eh, van na 80. Ja. <laughs> Goed, eh, we, gaan, we gaan even verder jongens. we ehm, gaan, wat gaan we doen? Ja, prachtig. Anita Baker, Sweet Love. Ja. Ja, dat, dat, die wilde jij per se erbij. Ja, eh. per se. Die, Daar had je bepaalde gedachten bij. Goed, gaan we het niet over <laughs> hebben. Eh, daarna een verschrikkelijk lang nummer. Ja, maar voor mij hoeft het niet helemaal gedraaid te worden. Op een gegeven moment wordt hij wel erg... Eh, nee, het is lekkere muziek. <laughs> en dan heb ik het over Child Deep Purple, Time. Deep Purple natuurlijk, van het album Deep Purple en Rock. Ja. Ik heb ooit eens een tweede album moeten kopen omdat ik de eerste grijs had. op een gegeven moment werd het zo te gek, dat heb ik hem het raam uitgekeild. En dat zeilde, jongen. Ja. <laughs> Dat, dat, wil je echt niet ja, En dan eh, als laatste van deze drie, eh, de OJ's. Ja, Backstabbers. Ja, ja, ook, een eh, heel ander, ander... Totaal anders. Ja, totaal anders. Ja, ik, ik ben ook wel heel divers hoor, in mijn muziek smaak. Maakt niet uit. Dus, We gaan er naar luisteren, hoor. Als eerste de soul van Anita Baker. Nee, nee, de soul van Cathy is dat. Ja, oké. Ja, daar heb jij weer gelijk in. <laughs> We gaan er naar luisteren. Drie achter elkaar bij Golden CFM. feel Ja Joop, voordat we allerlei eh, klachten binnenkrijgen... vanwege dat we nog een paar platen willen draaien... zo eh, vlak voor 9 uur hadden we die Purple niet helemaal dit keer. Ja, ja eh, wel jammer. Dat ja. is natuurlijk een verschrikkelijk mooi nummer. Ja. En, one-time hits, all-time hits... Laat me, geef het alle namen, het is, want dat verdient het ook gewoon. Schitterend nummer, natuurlijk. Eh, en eh, ja, de, het klokje, Rob. Eh, ja, daarom. daarom. Ja, ja, ja. Dus we gaan, we gaan er bijna mee stoppen. We gaan nog even proberen twee nummers eruit te stampen in feite. We gaan zo meteen beginnen met Bill Withers. Ain't No Sunshine When She's Gone. Een verschrikkelijk mooi nummer. Ja, prachtig. Ja, echt, Cathy. Dat heb je echt goed uitgezocht. Ja. En dan het laatste nummer. Een van mijn favoriete nummers. Summertime. Maar deze keer van de Zombies. Ik ken het van een nog het, niks aantal...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 Oh, oké. Heb je hem gevonden? Ik heb hem gevonden. Ja, Roberta Vlek. Ja. First time I ah, ever saw your face. Ook een prachtig nummer natuurlijk, eh, Cathy. je hebt een hele mooie players eh, ingeleverd. Ja. Ik ben er ontzettend blij mee geweest. Het was eh, voor mij in principe heel apart om te doen. Nou, ik vind het heel leuk dat je mij gevraagd hebt. Nou, misschien wil je nog wel eens hier komen. Weet je weet, ja. Voorlopig zit het... Zit, Doen we Nederlandstalig, vol. Nederlandstalige 70s. <laughs> Oh, dat, eh, dat, daar heb je dus bijvoorbeeld eh, Boudewijn de Groot. Daar moet ik me echt nog maar in eh, gaan verdiepen. Frank want, Boeien, oh, ook heerlijke muziek. Maar dat is echt goede muziek, hè? en, later hebben we ook nog wel goede van Nederlandse ken ik alleen van de 80 jaar. Tenminste, als je, tenminste laat ik zo zeggen, als je Rowan Hees Nederlandstalig mag noemen. Ik <laughs> ben ook dat het geen Engelstalig of, is. Of eh, Franse chansons uit de 70s. Oh, dat, daar oh, gaan we nog een keer over. dat is wel heel mooi. dat is wel heel mooi. Ja, ja. Goed, eh, eh, luisteraars. de sessie met Cathy Samé-Lotin zit er helaas op. Ja, jammer. Het is echt voorbij gevlogen. Gewoon. Ja, echt wel, hè? Ja, echt. Ja, Heb je het hem eens warm gekregen? Van jou krijg ik het altijd warm. <laughs> goed antwoord. Ja, ja. natuurlijk. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Eh, we gaan er zo uit met een, eh, een, ontzettend mooi nummer van de Zombies. Een nummer dat door een heleboel eh, groepen gecoverd is. het is niet van de Zombies aan zich. Maar ze hebben er wel een hele mooie versie van gemaakt. het gaat over Summertime. Ja, Jazzy-achtig ook weer? Jazz. Ik vond het wel mooi om daarmee te eindigen. Met een jazznummer. Zullen we dat gaan doen, Rob? Ja. Ja? Oké, we, gaan... ik dank u eigenlijk uh, allen voor de aandacht. Ehm, het was ontzettende eer om het weer te mogen doen. Volgende week, want dan gaan we weer door, omdat we afgelopen week geen uitzending hebben gehad, eh, is Willem van Densen, onze collega van eh, het circuit van eh, CFM. Die veel over het circuit babbelt en reportages maakt. gaan wij dan ondervragen over zijn playlist. Als je niet vergeet in te leveren. Ik weet niet of je luistert, Willem. Nee, dat komt wel goed. <laughs> <laughs> Ja, dat ja, toch? Ja, de film van de pols, hè? <laughs> ja. Eh, goed, die gaat uh, volgende week eh, gaat, gaan we hem doorzagen. En vooralsnog dank u wel voor uw aandacht. En graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering. Een live aflevering van Golden CFM. Het gouden programma van de lokale radio. Graag tot dan. It's is easy. The fields are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich, and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. One of these mornings.